Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal doden bij de ingestorte snelwegbrug in Genua gaat nog flink stijgen. Dat verwacht de gouverneur van de Italiaanse regio waar de havenstad in ligt. Tot nu toe zijn 22 doden geborgen. 13 mensen hebben het overleefd. Vijf van hen liggen levensgevaarlijk gewond in het ziekenhuis. Vanmiddag stortte de hangbrug over een lengte van zo'n 200 meter... tientallen meters naar beneden. Op dat moment reden er ongeveer 30 personenauto's en drie vrachtwagens over de brug bij Genua. Een groot deel van het brugdek is in de rivier de Polcevera terechtgekomen. Of op de grond slachtoffers zijn gevallen is nog niet duidelijk. Malta laat het migrantenschip Aquarius toch toe. Dat is besloten nu vijf landen hebben beloofd dat ze de 141 opvarenden samen zullen opvangen. Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Portugal en Spanje gaan de migranten verdelen. De groep werd vrijdag voor de kust van Libië gered door de Aquarius. Malta, maar ook Italië en Spanje weigerden het schip aanvankelijk. De Zweedse politie heeft twee jonge mannen gearresteerd... vanwege de autobranden vannacht in de steden Gothenburg en Trollhättan. Naar een derde verdachte wordt nog gezocht. In andere Zweedse plaatsen gingen ook auto's in vlammen op. In totaal gaat het om zo'n 100 voertuigen. Volgens de politie was er sprake van een gecoördineerde actie... mogelijk via sociale media. Minister Slop gaat morgen weer aan het werk. Hij is voldoende hersteld van de ernstige bacteriële infectie... waardoor hij ruim een maand geleden in het ziekenhuis belandde. Hij werd geopereerd aan zijn dijbeen en pols... en mocht een week later weer naar huis om verder aan te sterken. Nu pakt hij het werk weer op. De minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs en Media... dankt via Twitter iedereen voor het medeleven. Het weer afwisselend zon en bewolking. Temperatuur tussen de 19 en 23 graden. Vanavond klaart het verder op. Morgen zon en stapelwolken, dan wordt het tussen de 20 en 27 graden. Donderdag nog iets warmer. Later is er wel kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Wrote to mine, cause I devote to my design. It was the most I to send, I post to multiply. My complexion person attracts eyes. First, try to analyze. No matter what the price is, I refuse to live life.